De temperatuur kan vandaag oplopen tot boven de 30 graden. De marsleiding raadt wandelaars dan ook aan goed te drinken en heeft extra waterpunten neergezet. Mensen die langs de route wonen is gevraagd water uit te delen. De hittemaatregelen zijn het gevolg van de gestaakte Vierdaagse van 2006. Toen werd het wandelevenement na één dag gestopt wegens de hoge temperaturen. Bij die Vierdaagse kwamen twee wandelaars om het leven. Nu wordt elke dag bekeken of het nodig is om maatregelen te nemen. Op Curaçao zijn bij invallen zes mensen aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij het leveren van drugs en mobieltjes aan gevangenen. Twee van de verdachten zijn medewerkers van de Bon futuro gevangenis De zes maken volgens de politie deel uit van een crimineel netwerk dat op bestelling hash, marihuana of cocaïne leverde aan gedetineerden. Op Curaçao zijn politie en justitie met hulp van Nederland al langer bezig met een schoonmaakactie van de Bon futuro gevangenis Vorige maand nog werden er tientallen slag- en steekwapens, bijna 100 mobieltjes en drugs in beslag genomen. Met de grote schoonmaak hoopt Curaçao dat de gevangenis gaat voldoen aan de internationale normen. In Californië is de Amerikaanse acteur James Gammon overleden. Hij speelde in films als A Man Called Horse en Cold Mountain... maar hij werd vooral bekend door zijn rollen in tientallen tv-series. Zo speelde hij de vader van de acteur Don Johnson in de serie Nash Bridges... Ook was hij te zien in onder meer Gunsmoke, L.A. Law, Murder, She Wrote en Grey's Anatomy. James Gammon stierf aan kanker. Hij was 70 jaar. Het weer, het koelt af tot 15 graden. Overdag zonnig, het wordt 27 tot 32 graden. In de loop van de dag wat sluierbewolking. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort.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 And I really have enjoyed my stay. But I must be moving on. castle, like a queen without a throne. I'm a dirty morning lover, and I must be moving on. Yeah. Now I believe in what you say. There's no getting over, no getting over, just no getting over you.